Behalve de Russische president Poetin. Dat terwijl het de Sovjet-Unie was die destijds het kamp bevrijdde. Al benadrukken Oekraïners dat het niet Russische, maar Oekraïense eenheden van het Sovjetleger waren. In Auschwitz werden meer dan een miljoen Joden vermoord. Daarvan kwamen er zo'n 57.000 uit Nederland. Het aantal ogen dat het nieuwe jaar niet zonder problemen haalde... is in 10 jaar tijd niet zo hoog geweest. Door vuurwerk liepen maar liefst 187 mensen oogletsel op... en bijna vier op de tien slachtoffers staken het vuurwerk zelf niet af, zegt deze oogarts. 39 eh, van de patiënten die zich bij oogarts melden... dat waren omstanders. Dus mensen die slachtoffer werden van een pretpakket van iemand anders. Er gingen 15 ogen verloren, waarvan er zes operatief moesten worden verwijderd. De Telegraaf meldt dat bijna vier op de tien agenten niet meer wil werken met Oud en Nieuw... door al het geweld en vuurwerk. Zeven bewoners van een studentenflat in Tilburg kunnen voorlopig niet terug naar huis. Vannacht was er brand in een flat vlakbij de universiteit. Jesper woont daar. Hij was net gaan slapen toen het brandalarm afging. Ik heb eh, snel mijn bril opgedaan, mijn jas aan. En eh, ja, op wel de slippertjes nog eh, ben ik naar buiten gerend. En ja, iedereen eigenlijk best wel in paniek. We ook allemaal, ja, ik, ik dacht ik bel ook even 1 en 2. Waarschijnlijk was hij al lang gebeld, maar voor de zekerheid. En toen, eh, ja, toen op een gegeven moment allemaal beneden hier. En toen eh, tellen, ja, koppen tellen natuurlijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Een kamer op de vijfde verdieping is volledig uitgebrand. Op die verdieping en die eronder zijn veel kamers flink beschadigd. Hoe de brand ontstaan is weten we niet. Maar volgens de politie is hij niet aangestoken. En de AWB had het er vorig jaar maar druk mee. In totaal werden er zo'n anderhalf miljoen pechgevallen gemeld. Wilbert is van de Wegenwacht. Hij vertelt wat hij het vaakst voorbij ziet komen. Het zijn toch de, de accu en eh, heel kort erop naar eh, banden. Hè, want dat is bijna even net zoveel. En daarna zien we zeg maar, de, de, de motormanagementstoring. Dat is eigenlijk de top drie. Eh. De AWB ziet dat er ook steeds meer elektrische auto's met pech langs de kant staan. Het weer vanavond en vannacht is het zo goed als droog. Langs de kust kan het hard blijven waaien. Morgen is het bewolkt en valt er regen. En het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er vanmiddag op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Wijkertunnel. De weg is daar helemaal dicht. Al het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, de A22. Verder staat de file op de A2 Amsterdam richting Utrecht... bij Breukelen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.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 70 mensen kwamen om. Brekelmans noemt dat bedroevend. Bij de afgelopen jaarwisseling liepen zeker 187 mensen oogletsel op door vuurwerk. Dat is het hoogste aantal in tien jaar tijd. De scheepvaart bij de Erasmusbrug in Rotterdam krijgt dit jaar te maken met een maximumsnelheid van 20 km per uur. De aanvaring tussen een watertaxi en een waterbus is aanleiding voor die maatregel. Bij dat ongeluk raakten drie mensen licht gewond. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen bewolkt met in de loop van de dag buien. Dan wordt het hooguit 10 graden. north, and the pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last. past without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her how she sparkles. It's the last. break his stride Cause he's mystical and this is his party I've seen it half a million times You can play forward or rewind You will always do what she decides Cause she's got the key to getting you started hey.